uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk staat de dag helemaal in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth. Ze zal worden herdacht met ceremoniële saluutschoten, een minuut stilte en een speciale zitting van het Lagerhuis. Veel sportwedstrijden zijn afgelast. Haar zoon, die nu koning Charles III heet, reist vandaag met koningin Camilla naar Londen. Daar zal hij premier Truss ontvangen en vermoedelijk ook het volk toespreken. Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen. Maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor zo ontregeld... dat er bijna helemaal geen treinen kunnen rijden. Ook in het streekvervoer wordt vandaag actie gevoerd. Er rijden minder bussen in Groningen Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor het eerst in bijna twee weken hebben er weer veel asielzoekers buiten moeten slapen in Ter Apel. Hoeveel precies is onduidelijk. Gisteravond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum. S'avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 van hen, onder wie de vrouwen en kinderen, terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Maar aan het begin van de nacht was er nog geen vervoer geregeld. In het centrum van Vlissingen is een man doodgestoken. Dat gebeurde op een plein waar een studentenfestival plaatsvond. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer bleek niet te redden. De vermoedelijke dader is aangehouden in Middelburg. Feyenoord is niet goed begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers gingen in Rome met 4-2 onderuit tegen Lazio. PSV speelde thuis 1-1 gelijk tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. En in de groepsfase van de Conference League won AZ met 1-0 van de Dnipro uit Oekraïne. Het weer. Het is nu op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan het nevelig zijn. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag trekken er weer buien over. Met vooral vanmiddag ook kans op onweer. Het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op met de avondspits in onze regio. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar moet je nog wat geduld hebben bij de Leidse Rijntunnel. Kwartiertje vertraging. De A4 is weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen nog wel 10 minuten vertraging. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel. Vanuit knooppunt De Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein heb je daar last van.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 Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand.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 Veel sportwedstrijden zijn afgelast. Haar zoon, die nu koning Charles III heet... zal waarschijnlijk het volk toespreken. Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking. Ook in het streekvervoer wordt actie gevoerd. Er rijden minder bussen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor het eerst in bijna twee weken hebben er weer veel asielzoekers buiten moeten slapen in Ter Apel. Voor 200 mensen die naar de noodopvang in Stadskanaal zouden worden gebracht... was aan het begin van de nacht nog geen vervoer geregeld.